uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In het zuiden van China is een passagiersschip met zo'n 450 mensen aan boord gezonken. Het schip voer op de Yangtze-rivier toen het in een storm terecht kwam. Het zou binnen twee minuten zijn gezonken. Volgens Chinese persbureaus zijn tot nu toe 20 mensen gered, onder wie de kapitein. Reddingswerkers zijn nog bezig, maar de werkzaamheden worden bemoeilijkt door de sterke wind en de hevige regenval. Aan boord waren vooral toeristen in de leeftijd van 50 tot 80 jaar. Ze maakten deel uit van een georganiseerde reis. De Chinese premier is onderweg naar de rampplek. De secretaris-generaal van de FIFA, Jerome Valken, zou 10 miljoen dollar aan smeergeld hebben overgemaakt, schrijft de New York Times. Valken is de rechterhand van voorzitter Sepp Blatter. Volgens bronnen bij de FBI is Valken de ongeïdentificeerde hoge FIFA-functionaris die wordt genoemd in het onderzoek naar corruptie bij de Wereldvoetbalbond. De Fransman zou het geld in 2008 hebben overgemaakt naar twee rekeningen van de voormalige vicepresident van de FIFA, Jack Warner. Die is in de VS aangeklaagd voor corruptie. Valken laat in een reactie aan de New York Times weten dat hij de betalingen niet heeft geautoriseerd en hij zou niet eens de bezoegdheid daarvoor hebben. In Den Helder is een wethouder ontslagen nadat hij in opspraak was geraakt. Wethouder Geurt Visser van de Stadspartij had seksueel getinte berichten aan vrouwelijke collega's gestuurd. Visser nam vorige week zelf ontslag. Hij noemde toen de hoge werkdruk als reden, maar later kwam hij op zijn beslissing terug. De gemeenteraad van Den Helder noemde de situatie gisteravond onwerkbaar en sloot een terugkeer van de wethouder uit. Het weer. Vannacht kan er aan zee nog wat regen vallen. Overdag schijnt in het zuidoosten de zon. Het blijft daar droog en het wordt daar een graad of 20. In het westen en noorden zijn er perioden met regen.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 garden and the children they can play. The first day of the summer and I lays here all the day. And we'll invite the family round and drink some English tea. That I 6.9 ZFM ZFM Frisse morgen in Parijs Gewoon mijn business Ik zie de meest mooie Franses Op de boel en ik Weet niet wat ik zeggen moet ik zeg bonjour mon amour Moi mademoiselle, tu es très belle.